5 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Er hebben zich twee nieuwe getuigen gemeld in het hoge beroep over de moord op Anne Faber. Tegen een van hen zou daden Michael P. hebben gezegd een vrouw te willen pakken en doden. Dat bleek vandaag tijdens de regiezitting voor het hoge beroep. Een tweede getuige zou toen Anne Faber vermist was geschreeuw hebben gehoord in de buurt van Soesterberg. Michael P. werd in juli veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op Anna Faber. Het Hof beslist 13 december over het horen van de getuigen. Er zijn nog altijd zorgen over het VMBO Maastricht. Ouders van examenleerlingen maken zich zorgen over de lesuitval op de school. Dat blijkt uit berichten van ouders op een besloten Facebookpagina. In een nog vertrouwelijk rapport van de onderwijsinspectie... wordt de school als zeer zwak bestempeld. De school zegt zich te herkennen in de conclusies van de inspectie... maar zegt ook dat er al veel is verbeterd. Afgelopen zomer werden nog ruim 350 eindexamens op het VMBO Maastricht ongeldig verklaard... nadat er in de aanloop naar het examen van alles mis was gegaan. Het wordt makkelijker om vrijwilligerswerk te doen met een WW-uitkering. Minister Koolmees verruimt de voorwaarden, zo meldt hij aan de Tweede Kamer. Koolmees vindt vrijwilligerswerk een goede manier om werkervaring op te doen... en ook om sociale contacten te onderhouden. Het UWV blijft wel controleren of de vrijwilliger niet in plaats komt van een betaalde kracht... en ook mag er geen te hoge vergoeding tegenover staan. Een portretfoto van een 13-jarige Vincent van Gogh... blijkt een foto van zijn broer Theo. Met de ontdekking blijft er maar één bekende foto van de kunstschilder over. Dat concludeert het Van Gogh Museum na onderzoek. De nu enige overgebleven portretfoto van Van Gogh is gemaakt in 1872. Daarop is een 19-jarige Van Gogh te zien. Het weer vanavond en vannacht trekt de regen oostwaarts, oostwaarts, weg. De temperatuur zakt naar 9 graden. Morgen nu en dan zon en dan is het met maximaal 11 graden erg zacht.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 Er staat bijna 90 kilometer file in de regio. De volgende files leveren meer dan 10 minuten vertraging op. Dat op de A2 van Utrecht naar Amsterdam een file van 5 kilometer... tussen Apkoude en Knopend Amstel. Daar heb je precies 10 minuten vertraging. Ruim 20 minuten oponthoud is er op de A4 van Amsterdam naar Den Haag... tussen Knopend Burgerveen en Zoetewoude Rijndijk. Het komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht.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 the dark tweede uur begonnen met Adele met Rolling in the Deep. Eh, op woensdag stallen de marktlieden hun waren uit in het hartje van Zandvoort. De markt is ruim opgezet en staan verschillende marktkramen opgesteld. Haal de zomer in huis. Elke week keert de woensdagmarkt terug. U kunt hier van 9 tot 4 terecht voor de kleine en de grote boodschappen. In de middag, wanneer de kinderen vrij zijn... kunt u dus gezellig met het gezin naar de markt. De Grote Krocht, Raadhuispleinmarkt in Zandvoort... is een dagmarkt en daarom laten de marktlieden de hele dag echt van zich horen. Wij gaan door met Label Lady Marmalade. die ik uitgezocht heb, dat zijn de Drifters. Save the Last Dance for Me. Volgens de overlevering gaat het lied over de bruiloft van Doc Pomers zelf. Hij was vanwege polio aan een rolstoel gebonden... terwijl zijn aanstaande vrouw, actrice Willie Burke, ook danseres was. Zij danste met nogal wat bruiloftsgasten... maar de laatste dans was toch voor hem. Het verhaal achter deze song is afkomstig van Lou Reed... die met Doc Pomers gewerkt heeft. Riet vertelt het verhaal aan Elvis Costello in die show Spectacular. De eerste die de opname waren de Drifters in augustus 1960. Al snel kwamen de eerste covers. Het lied is een evergreen geworden band. De thans bekende versies lopen tot in vandaag nog aan toe. Er zijn diverse vertalingen op de markt verschenen... waaronder La Dernière Danse van Schumann zelf en Dalida. En we hebben ook nog in het Nederlands Dans nog één keer met mij van de Forio's. Het lied heeft ook een antwoord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 So darling, save the last dance for me. or not to see, There is no question. C F M. Sally called when she got the word. She said, I suppose you've heard about Alice. Well, I rushed to the window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 24 years just waiting for a chance to tell her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 was Smokey. Living Next Door to Alice. Ja, Oud Zandvoort door Ton Drommel en in Hotel Faber. Kost verloren staat nummer 15 in Zandvoort. En op vrijdag 7 december in Zandvoort Museum op het Gasthuisplein. Aanvang om 8 uur. De Babbelwagen is een club van enthousiaste vrijwilligers... die regelmatig in Hotel Faber of op diverse locaties in Zandvoort... bijeenkomsten organiseert met dia- en filmpresentaties over uiteenlopende onderwerpen en thema's. De Babbelwagen trekt met deze voorstellingen over Oud-Zandvoort altijd volle zalen. U kunt hem aanmelden via Marcel Meijer 06 138 3 Maar u kan het ook via het e-mail doen. Dat gaat misschien veel makkelijker. Dat is info babbelwagen.nl En ik ga door met QB and the Blizzards. Windows of my eyes. to the window of my eyes. I can see the rainy day sitting in the chair of my cool looking for a way to be the one who I am.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 something that that I can touch a heavenly as it calls shelter of my mind hides my love and my tears, and I keep on looking for a reason which is not here and see the rainy day sitting in the chair of my cool room looking for a way to be the one who I am it's useless to cry for the things I once have known thinking it will come back and reach my home. De columns van Sandra Lissenberg in boekvorm uitgebracht. Het eerste exemplaar van de verzamelbundel van de columns van Sandra Lissenberg uit de Zandvoortse Courant... is zondagmiddag door de columnisten uitgereikt aan Peter Kok. Kok was samen met zijn zoon Gillis de grondlegger van de huidige Zandvoortse Courant. De bundel, genaamd Zicht op Zandvoort, is in een beperkte oplage uitgebracht. Het verzamelwerk met 50 columns is verkrijgbaar bij Bruno Balkenende aan de Grote Krocht. The beat goes on. The beat goes on. drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee, la da da da da. Charleston was once the rage. Uh-huh. on. The beat goes on. The drums keep pounding a rhythm to the brain. La da da da dee. La da da da da. The grocery store, the supermarket. still keep on marching off to war. Electrically, they keep a baseball score. And the beat goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La di da di dee. La di da di da. Grandma's sitting chairs and reminisce. Boys keep chasing girls to get a kiss. The cars keep a going faster all the time. goes on. The beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La di da da dee. La di da da da. And the beat goes on. Yes, the beat goes on. And the beat goes on. And the beat goes on.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 In de loop van de dag nam de wind in kracht toe... en werd hij vrij krachtig boven land en krachtig tot hard langs de kust en op het IJsselmeer. Komende nacht blijft het overwegend bewolkt en wordt het op de meeste plaatsen droog. In het westen komen er in de loop van de nacht enkele opklaringen binnen... maar kan er ook een bui van zee uit binnendrijven. De minimumtemperaturen liggen rond de 8 graden... bij een matige, langs de kust vrij krachtige wind. Vrijdag overdag hebben we een afwisselend van zon en stapelwolken. Vooral in het westen en het noordwesten kan een enkele bui voorkomen... en de maxima wordt 11 graden. En het wordt opnieuw zacht. De wind draait geleidelijk naar het zuidwesten en neemt af tot matig. Aan zee mogelijk tot vrij krachtig. En wij gaan door met Het is over van Eugene 等。 Ladies Night, All You Need Is Love. 6 december, om half acht. Maarten ter Horst, de presentator van het populaire tv-programma All You Need Is Love... verdwijnt op de vooravond van de befaamde kerstspecial. Hij stapt zonder dat zijn redactie het weet op een vliegtuig. De kerstspecial komt steeds dichterbij... en producer Olaf en assistent Japi zoeken van wanhopig naar een nieuwe Horst. Ondertussen bereidt ook de rest van Nederland zich voor op de kerstavond en wordt de redactie hoopvol aangeschreven. Lukt het hen om zonder Dr. Love gebreken, gebroken harten te lijmen... en alle geliefden te herenigen? De Ladies Night, een avond speciaal voor de dames. Lekker een avondje uit met vriendinnen, lekker bijkletsen... filmpje pakken, nog meer bijkletsen, hapje erbij... en natuurlijk een drankje, want anders is het feest niet compleet. En omdat de Ladies Night ook nog een tasje vol verrassingen...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 save them. in Zandvoort. Hij komt er weer aan, 15 december tot 6 januari. Elk jaar organiseert de stichting Winterwonderland Zandvoort... in het centrum van Zandvoort een ijsbaan. Welke door vrij, uitsluitend vrijwilligers wordt gerealiseerd. De ijsbaan bestaat in het seizoen 2018-2019 negen jaar... en is inmiddels een zeer bekend evenement onder zowel jongere als oudere bezoekers. Wij zijn rond de kerstvakantie drie weken geopend... midden in het dorp van Zandvoort en wordt er dan een ijsbaan aangelegd die dagelijks geopend is. Zowel voor de kinderen als ouders is er genoeg te doen. Zo staat er naast de ijsbaan een gezellige deels overdekt terras en is er een koekensopie. Regelmatig zijn er ook leuke evenementen. Denk daarbij aan de disco on ijs en de curlingwedstrijden. En om een rondje te mogen schaatsen kost weer 5 euro.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 mí me oh.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 que te hace llorar. Voor de regio. Ja, en dan hebben we weer het programma eh, tot 5 december. En natuurlijk is Sinterklaas er weer. En de vlucht door de lucht. De verwende Floor vraagt aan haar steenrijke vader een zwembad vol chocolademunten... Wanneer zelfs Sinterklaas hem niet kan helpen... ontvoert, de Sint ontvoert hij de Sint met zijn luchtballon. In ruil voor 1 miljoen munten zal hij Sinterklaas vrijlaten. Lukt het de Pieter om de munten te maken... zodat de Sint op tijd is voor de pakjesavond? Zaterdag 1 december om half 2 en zondag 2 december om half 2. De Grinch van 3D. De Grinch is een moppenkont die van plan is om het kerstfeest te stelen... maar op andere gedachten wordt gebracht door het vrolijke meisje Cindy Lul die juist dol is op de kerst. Zaterdag 1 december om half 4, zondag 2 december om half 4... en woensdag 5 december om half 2. En dan hebben we ook nog A Star is Born. A Star is Born, schitterende viervoudige Oscar-genomineerde Bradley Cooper... en meervoudig Oscar-genomineerd superstar Lady Gaga. Vrijdag 30 november, dat is morgen... en zaterdag 1 december en beide keren om half 2. En dan hebben we ook nog de dirigent... Amerika, 1926. De Nederlandse 24-jarige Antonia Brico is als kind met haar ouders geëmigreerd naar Amerika. Ze droomt ervan om dirigent te worden. De film De Dirigent is gebaseerd op het waargebeurde verhaal... van de uit Nederland afkomstige Antonia Brico. Einde jaren 20 was zij de eerste vrouwelijke dirigent ter wereld... die succes grote symfonieorkesten orkesten dirigeerde. Dinsdag 4 december om half twee. En dan hebben we ook nog de disco bedien, de disco Meeslepend verhaal over een verboden liefde. Na de dood van haar vader, die rabbijn was... keert Ronit terug naar het besloten orthodoxe Joodse gemeenschap... waaruit ze verbannen, verbannen was. Als ze weer contact krijgt met haar jeugdvriendin Esti... zorgt dat voor catastrofale binnen de gemeenschap. Gebaseerd op gelijknamige boek van Naomi Alderman. Woensdag 5 december om half acht. En wij gaan door met Fleetwood Mac en Need Your Love So Bad.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 that talk to me at night. I don't want you to worry. so bad optimaal. fm Burgemeester Niek Meijer heeft afgelopen maandag... samen met leden van het centrum Overleg Zandvoort... en Robert Hartog, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland Zandvoort... het eerste bordje met de huisregels opgehangen... bij het Wapen van Zandvoort. Met deze nieuwe huisregels moet de veiligheid van horeca-medewerkers... en de gasten worden verbeterd. Ook andere horecazaken in Zandvoort zullen op korte termijn de nieuwe huisregels ophangen. Dit initiatief komt voort uit het Centrumoverleg Zandvoort. In dit overleg is afgesproken om de huisregels van de horeca aan te scherpen. Dit komt onder meer voort uit de sterke aanwezigheid van outlaw motorgangs... en voetbalsupporters in de horeca in Nederland... en de risico's die het met zich meebrengt. In de nieuwe regels is de zogenaamde kledingoptie opgenomen... zodat horecaondernemers bezoekers kunnen weren met bepaalde kenmerkende kleding. dat was de gezusters Maywood met Rio. En we gaan door met Tammy Wynette. En Tammy Wynette wil eigenlijk dat je bij je man blijft. Stand by your man. Sometimes it's hard to be a woman Give him all your love to just one man. You'll have bad times, and he'll have good times doing things that you don't understand. But if you love him, you'll forgive him. Even though he's hard to understand. After all, he's just a man. december. Op het spreekuur kunt u door aanwezige vrijwilligers geholpen worden met allerlei vragen... en dat noem ik de digitale spreekuur... die u ook tegenkomt bij het gebruik van een pc, laptop, tablet, iPad en smartphone. Elk spreekuur is er om half elf een korte presentatie rond een specifiek thema. 4 december is dat Marktplaats. Het spreekuur is elke eerste dinsdag van de maand van 10 tot 12. Deelname is gratis en dinsdag 4 december is het van 10 tot 12. Locatie wijksteunpunt oké. Nee, wijnsteunpunt ook Zandvoort. Vlemingstraat nummer 55. I've been told by living like a star Hold to rich champagne try to sell your body and your soul. It's the price you pay. eindigt met Julia Zabra. Just an Illusion. Ik hoop dat het weekend geen illusie voor u wordt. Ik hoop dat u een heel mooi weekend hebt. Mooi weer. En maak er gezellig wat van. Want het is tegen de kerst, hè? Dus maak er wat gezellig van. Lekker bij houtvuur. Lekker bordje erbij. Wat wil je nog meer? Ik wens u een heel prettig weekend. Morgen weer gezond op. En graag tot volgende week donderdag.